Dit is donderslag op donderdag bij Helderhemel. Hemel. Het is vandaag 29 december 2011 en dit is aflevering 89 van Donderslag. Hartelijk welkom bij de allerlaatste donderslag van dit jaar. En we hebben weer net twee hele fijne kerstdagen bij Radio 501 meegemaakt. En we zijn nu op weg naar 2012. 2012 alweer. Schiet er weer op. Maar eerst gaan we op weg naar Bieruur. En dat doen we met eh, weer te gekke muziek. Maar ook met Theo Vriet met de nieuwe Blabla blog. En Rob Ricard is er weer bij met zijn platenkeuze. Je hoort straks ook de plaat voor je hoofd en de donderdisc. En ik heb een nieuw recept om ongeveer kwart voor bier. En ik heb ook weer een nieuwe muziekagenda. Een hoop te doen dus. Maar nu tijd voor muzika. De suite met Ballroom Blitz. En dit nummer is gecombineerd door het glamrock duo Nicky Chin en Mike Chapman. werd dus gecomponeerd door het glamrock duo Nicky Chin en Mike Chapman. En ze schreven ook Tiger Feet. Luister maar goed naar de overeenkomst. Hier is het. Tijd van de tip van de sluier van Rob Ricard. En eh, ik heb eventjes zijn mobiel gebeld, want hij zit op het ogenblik in Oostenrijk. En ik ben zeer benieuwd wat voor platenkeuze hij eh, deze keer heeft. Eh, Rob, welkom. Ben je daar? Ja. ja. Sta je in de sneeuw tot je knieën? Ja. ja. Nou, niet zo diep hoor. Maar niet, wel, zo diep. ik ben nu even binnen, maar het is wel het is al sneeuwig hier, witterig. Aha, maar je hebt nog niks bevroren? Ik heb niks bevroren, nee. En wel, nee. En wel geskiet? Is dit nou de aankondiging of de tip van de sluier? Eh, de tip van de sluier doen we eerst. Oh maar dan vertel ik het niet. Nee, natuurlijk niet. Maar ik was even benieuwd naar eh, jouw eh, winterse daar, want dat ziet er natuurlijk ook heel anders uit dan hier in Nederland, hè? En, maar ik, ik, was er vorige week al. Toen heb ik, weet beetje nog wel, zo heel in de kerstuitzending zo heel lang verteld. Dus ik denk, ja, ja, nee, dat is goed. Maar je zit er nog steeds en uh, brand nog prima en geen benen gebroken? Nee. En, nee. Oké. Okay. Eh, tip... is een, een skiplaat. Uh, is een tip van de sluier, een skiplaat. Eh, komt het van een cd van skihut muziek af of is het echt Oostenrijks? Ik weet het niet eens, want ik heb hem hier uit zo'n après ski heb ik hem even geript van de pc. Oh. Dus ik weet god niet waar die vandaan komt. Je bent even achter de bar geweest om even snel even dat te rippen. Ik mocht, ik mocht even op een USB-stickje zetten. Dus, oh, nou dat is weer leuk natuurlijk. Ja. Oké. Um, dan... Uh, hè? Eh, eh, kun je nog even wat anders draaien intussen? Ja, dat ga ik doen. Uh, ik bel je straks weer uh, om half bier. Is goed. Oké, okay, tot straks. Hoi. Vanuit de regio is friesland dit is 501. 501. 24-7. 24-7. Internet only. No fucking place to hide. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. 501. Echte muziek. Echte muziek. Um, Hold the Line van Toto heb ik hier. Er werd namelijk aan mij gevraagd of ik wat meer jaren 60 en 70 muziek kon draaien. Nou ja, vandaag doen we dat dan maar. Toto, Hold the Line. Dat is Toto. En dat wil natuurlijk eh, ja, niet zeggen dat we geen nieuwe muziek draaien. Dat doen we namelijk wel. Van eh, John Allen Sweet Defeat uit 2011. Het nummer Sweet Defeat. Well, I was busy going nowhere. Hanging out in no man's land. When you showed me the silver in bad luck's ugly hand. You got the sweetest disposition and a heart that's open wide. I know that you're the woman who's gonna keep me satisfied. Sweet defeat. I'm lying helpless at your feet. so it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you, sweet defeat. Well, I'd have given up believing that I'd ever end up here. But now I'm happy on that highway. Uh, with your voice ringing in my ear. I wanna call you. John Allen uit Londen, Engeland. I heard it through the grapevine. En dat is van Marvin Gaye. En dit is ook weer even terug in de tijd voor de liefhebbers. Marvin Gay Heard It Through the Grapevine. Wat ik ook een heel mooi eh, nummer vind, en dat eh, vind ik dat het vandaag niet mag ontbreken, dus van Michael Jackson. En dit nummer schreef hij toen hij eenzaam op een hotelkamer zat in Moskou en voor het raam zat te kijken hoe alle fans daar buiten allemaal stonden te brullen en te schreeuwen. En ja, daar is dit nummer uit voortgekomen en dat heet Stranger in Moskou. Michael Jackson, Stranger in Moskou van het eh, album History uit 1995. Ja, Michael Jackson is er alweer een tijdje niet meer, maar toch hele mooie muziek van Michael Jackson. Zijn, zijn eh, ja, hoe zou je dit zeggen? Eh, zijn nalatenschap, zeg maar. De Hollies, I'm Alive, 1965. Did you ever see a man with no NL 29 december 2011. Condooms. Ik was vanochtend bij de Ethos. Het is daar op donderdag nooit zo druk, dus een ideale dag om condooms te kopen. Dacht het meisje dat bij de kassa voor me stond. Ze had zojuist twee dozen condooms uitgezocht. Aardbei en naturel, zag ik. En deze probeerde ze nu zo normaal mogelijk af te rekenen. Iets te normaal eigenlijk, waardoor het niet normaal werd. Ze deed zo haar best dat het kind in haar naar boven kwam dat voor een kwartje een hand snoep kwam kopen. De cashier deed ook heel erg haar best om normaal te doen. Iedereen heeft condooms nodig, zag je haar denken. Ze piepte de dozen en frommelde ze snel in een zakje. En toen beende het snoepkopende meisje met een opgeluchte blik en iets te grote stappen de zaak uit. Piep, piep, piep, piep doen de controlepoortjes bij de deur. Rode lampen knipperen en verlichten het rode hoofd van het meisje dat zojuist heel normaal twee smaken condooms heeft gekocht. De cachère kleurt nu ook rood. Ze was het alarm vergeten te verwijderen. Te veel bezig met gewoon doen. De dozen gaan weer uit het zakje. De mensen achter me kijken nu ook wat al dat lawaai veroorzaakte. Daarna kijken ze naar het meisje met het rode hoofd. Condooms kopen is echt heel normaal anno 2011, ook in Amsterdam. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ja, en wij hebben de beste muziek 24 uur per dag. En dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. En die duurt tot 24 uur vannacht, tot spookuur. En je luistert nu naar Donderslag. Mijn naam is Rogier van en ik ben er tot 4 uur vanmiddag. En zoals ik altijd zeg, tot bieruur. En dit is Michael Boublé uit Canada. Boublé, moeilijke naam. Beetje Frans ook, Boublé. En het nummer heet Cry Me A River. Now you say you're lonely You cry the whole night through Well, you can cry me a river cry me a river. I cried a river over you. And now you say you're sorry for being so. you can cry me a river, mm, cry me a river. I cried a river over you. You drove me nearly out of my head. While you never shed a tear, babe remember, I remember all that you said. You told me love was true for the end. Told me you were true with me, and now you say you love me. Well, just to prove that you do, why don't you cry? over you, over you. You say you love me, but you lie. Canada, Cry Me A River. En dit schijnt het juiste ritme te zijn voor een eh, reanimatie als iemand eh, hartproblemen heeft. Staying Alive, de Bee Gees. George en Ringo, onze donderslaghuisband de Beatles. En ze speelden voor deze donderslag van 29 december Blue Way uit de film The Magical Mystery Tour. Dit nummer werd geschreven door George Harrison in 1967. is Radio oh station. luistert nog steeds naar de donderslag op deze Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. We gaan naar Chris Smidder en die heb ik live gezien op het podium hier in Nederland aan eh, het begin van dit jaar. Het nummer heet Rattlesnake Preacher. They call Joe the Grinder That may be his name You better call him Diamond Joe if you want to make a game with Diamond Joe. Come on, talk to me, talk to me. Marching through the land. If you ain't got the grace of God, He'll strike you where you stand. Diamond Joe, come on talk to me, talk to me. fantastisch dat hij alleen met de gitaar en dan spelen. Dit was met zijn volledige band. Die ik ook gesproken en gezien heb, dat is Buddy Whittington. En van zijn laatste cd is dit My World Revolves Around You. When I met you baby, well I knew you was the one. I did all I could do to get next to you and get all of my I do's done. gonna do it one time, darling. Well, I'm in it for the long haul. I tried to chill but couldn't get my feel. Now I'm fully up against the wall. The clouds open up and the sun starts shining when you come walking my way. Don't know what it is that you brought here with you, but I hope it's here to stay. Because I'll never get enough of your sweet love, baby, no matter what you do. Never taste for your sweet stuff. My world revolves around you. time the sparks ignite. Electromotive force right from the source. Well, I could feel it from the time I kissed her. Now we're current, baby. Dynamic and right on time. You got my meter nailed, the needle's off the scale, and I'm lacking the capacity to try to resist you clouds open up and the sun starts shining when you come walking my way. I don't know what it that you brought here with you, but I hope it's here to stay. Because I'll never get enough of your sweet love, baby, no matter what you do. Never gonna lose a taste for your sweet stuff, my world revolves around you. I want the one rationality, you and me in unity. Oscillating, cohabitating, resonating at frequency. The clouds open up and the sun starts shining when you come walking my way. I don't know what it is that you brought here with you, but I hope it's here to stay. Because I'll never get enough of your sweet love, baby, no matter what you do. Never gonna lose a taste for your sweet stuff, my world revolves around you. The clouds open up and the sun starts shining when you come walking my way. I don't know what it is that you brought here with you, but I hope it's here to stay. Because I'll never get enough of your sweet love, baby, no matter what you do. Never gonna lose a taste for your sweet stuff. My world revolves around you. The clouds open up and the sun starts shining when you come walking my way. I don't know what it is that you brought here with you, but I hope it's here to stay. Because I'll never get enough.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 They are great and brighty city nights with them falling on your head. Such a good, good way to spend your day with them falling on your sleeve. When they all fall down on the people in this town, they're so light and bright, no end inside a blanket on the ground. When they the people in this town upon the hair and everywhere snowflakes all around when they turn to white these city nights let's go outside and see what a nice nice light out of the sky falling down on me they all fall down on the people in this town. They're so light and bright, no end inside, a blanket on the ground. When they all fall down on the people in this town, upon their hair and everywhere. with them like catch them on your tongue. You can watch them dance up in the air or grab them when they fall. When they all fall down on the people in this town, they're so light and bright, no end inside a blanket on the ground. When they all on the people in this town, upon the hair and everywhere. Hoofd is deze hele week tot vrijdagavond 10 uur van de groep Tangerine en is getiteld Snowflakes All Around. En morgenavond om 10 uur kiezen Arwin en Joni in hun show de nieuwe plaat voor je hoofd. Zij zijn er morgenavond, vrijdagavond 30 december van 9 tot 12 uur hier op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel.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 Als je die snel opspoort, zou je erger kunnen voorkomen. Bent u 40 jaar of ouder? En hoest u regelmatig of bent u snel buiten adem? Ga dan nu naar astmafonds.nl en vul de test in op internet. Dan ziet u meteen of u risico loopt op COPD. Doe de test op astmafonds.nl. Gezonde longen van levensbelang. Elke vier seconden sterft ergens op de wereld een kind aan ziektes die we makkelijk kunnen voorkomen. Save the Children vindt dat ieder kind recht heeft op leven. Help! en stop kindersterfte. Stort op Giro 809 van Save the Children, want elk kind telt. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker.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 Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. 7 dagen per week. Zeven dagen per week. 501 Landstad. Jouw radio. Jouw radio. Echte muziek. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey, hey. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. first class. He's a law. Gets a draw. Broke a jaw. van deze donderslag aflevering 89. Het is vandaag weer de beroemde Radio 5 Daverende Donderdag en die duurt tot middernacht. En ik ben er vandaag eh, nog een knap uurtje en dat is dan ook meteen het allerlaatste uur van donderslag van 2011. En ik heb in dit uur nog de donderdist, de fabuleuze platenkeuze van Rob ook voor de culinaire kokers heb ik straks weer een recept in Wat gaan we eten? En ik heb een nieuwe muziekagenda. Dus genoeg om te blijven luisteren. En ik begon dit uur met Lady Killer van de Australische band Flash and the Pen. En straks donder de donder is weer langs. Maar eerst nog even een plaat, omdat het zo'n tof nummer is. A Little Greenback van Mathilde Kijk. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Super Sun Natural van Tom Wilson van zijn album Dog Years. een singer-songwriter uit Canada. En het nummer heet uh, Natural, Super Sun Natural. Eh, the Animals, goud van oud, The House of the Rising Sun. Animals. Ja, en, eh, ik heb een, eh, een klein eh, ja, quizje had ik op internet, op Facebook. En had ik een, een zinnetje uit. If I don't do it, another one will. Nee, and, somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. Dat was het zinnetje. En uit welk nummer kwam dat en van wie was dat? Nou, ik heb dat... ik heb daar goede inzendingen over binnengekregen. En het was inderdaad Dr. John met het nummer Such a Night. best friend Jim. And here I am, trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. You know somebody else will be. If I don't do it, you know somebody else will. Cause it's such a night. Dr. John, vroeger bekend als Dr. John the Night Tripper. All day in November when you enter into my life. Every ounce of me remembers your smile and shining your light. Memories that touch and go. Now these emotions are hard to describe. Everything is upside down, cause with you I feel so alive. by myself Gotta let you know what's going on inside Tonight Can't hold it back no longer So let's go, go longer so let's go en die heeft eh, de laatste Idols eh, gewonnen, zover ik nog kan herinneren. Dat was Idols geloof ik. De nummer heette Walk to the Other Side. En ook leuk om te vertellen, dit jaar is er van de Rolling Stones een album uitgebracht in 2011. Met allemaal opnames die ooit nog op de plank lagen. Die ooit opgenomen zijn in de jaren 70 of 60, nee 70 geloof ik. En die lagen allemaal nog op de plank. En hier is daar een eh, nummer van en dat heet We Had It All. I can hear the wind a blowing in my mind. Just the way it used to sound through the Georgia pines. Nothing to answer when I call. You and me, we touch your head while reaching for the feeling that was always there. You were the best thing in my life I can recall. dreams again. So I let these dreams take me back to where we've been. And I'll stay there with you just as long as I can. Oh, it was so good. was your man. stop believing in your smile. Even though it didn't stay it was all worthwhile. You were the best thing in my life I can recall. You and me, we had it all. zult wel denken, die stem lijkt helemaal niet op die van Mick Jagger. En het is hem ook niet. Dit was Keith Richards. The first cut is the deepest. P.P. Arnold. I would have given you all of my heart But there's someone who's torn it apart And he's taken almost all that I have got But if you wanna try to love again Baby, try to love again. Arnold, de first cut is the deepest. nu stond er een knopje open, we begonnen even rond te zingen. Maar goed, daar zijn we alweer overheen. Ehm, we blijven even bij Goud van Oud. En eh, ik heb hier 1964, A World Without Love. will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside. De platenkeuze van Rob Rika. Het is uh, inmiddels half bier geworden hier in Studio 11 van Radio 501. En eh, dat betekent dat ik weer eh, verbinding heb met uh, Rob die momenteel ergens in de sneeuw staat tot zijn knie of zijn middel. Ik zou het bij god niet weten, misschien tot zijn wenkbrauwen. Dan praten we wat moeilijk, maar goed. dan kan hij wel zijn telefoon in zijn oor leggen. Hij is in Oostenrijk. Rob, welkom terug. Ja, ja, met mijn snorkel op. <laughs> dat net het pijpje boven de sneeuw uitkomt. Oh, dat is een, eh, ja, dat is een goed idee, ja. ja, ja. Geen zwemvliezen aandoen. Nou, alhoewel, dat loopt wel makkelijk bovenop de sneeuw. Zak je niet weg. Dan heb ik de snorkel niet nodig. Dat is ook weer waar. Um, weet je, ik wilde eigenlijk het plaatje draaien. Ja. Kan dat? Ja. Dat, Dan, eh, jij zou een, eh, een, een tip... ja, de tip van de sluier? tip al gegeven. Het is een eh, apres-ski plaat. en die heb je geript van een eh, PC van de skihut of van ja, het café daar. En die, staat nu eh, op de USB-stick en die komt dan via internet komt die in jouw inbox. Oké. Okay. Dus ik neem aan dat hij daar inmiddels wel al is eigenlijk. Nou, ik denk dat je hem live, anders live kan, kan streamen vanaf jouw telefoon, denk ik. Nee, ik heb een Apple, die zit helemaal dichtgetimmerd. Oh, daar kan het niet mee. Oh, kijk, ja, hij komt hier nu binnen. Ja. Eh, nou, dan kan je me aankondigen, want dan kan ik hem starten hier. Nou, dan moet je hem starten bij het begin. Ja. En dan kondig ik hem aan. Eh. Oké. Nou, luisteraars, eh, vanaf een besneeuwd Oostenrijk gaan we luisteren naar de Alpenrambler met het nummer Sneeuw Snee in Bergen. Oké, ik spreek je volgende keer weer. Tot ziens. Bar zu, ich geb keine Ruhe, möchte einfach nur Schnee checken. Das Skifahren war Fahrt, er steht mir jetzt grad, will mich nicht allein zu decken. Schau mich noch mal um, da liegt eine rum, mit vollem Mund ist nicht viel reden. Die nehm ich jetzt mit, sie kommt schwer in Tritt und muss sie erst noch aufheben ei, Schnee, denn Schnee und Berge, wir lauschen ins Tal. Wie ist uns egal, wir wollen Schnee, denn Schnee und Berge. Ei, Schnee, denn Schnee und Berge, wir lauschen ins Tal. Wie ist uns egal, wir wollen Schnee, denn Schnee und Berge. Bin angeschmiert, Arsenal torpediert, das wird mir schmerzlich klar. War schwer irritiert, hab den Chat imitiert und steh an der Glühweinbar. Nach ner halben Stunde saufen kommt die nächste angelaufen, bin schon wieder gut in Fahrt. Vom Schlangenfieber griffen, die wird heut geschliffen, wieso hat die nen Bart? Ah! ei, Schnee in und Berge. Wir rauschen ins Tal, wie ist uns egal, wir wollen Schnee in und Berge. Ei, ei, Schnee in und Berge. Wir rauschen ins Tal, wie ist uns egal, wir wollen Schnee, denn Schnee und Berge. ist attraktiv und spricht auch sehr tief. Ich sehe sie schon unter mir liegen. Was soll jetzt der Scherz? Bin durchschnittlich pervers. In der Not wird der Teufel auch Fliegen. Bin wieder erwacht, war das eine Nacht. Ich kenn jetzt ihren inneren Wert. Ich kann nicht mehr gehen, nicht mehr liegen und stehen. Meine neue heißt einfach nur Herbert. Schnee und Berge. Wir rauschen ins Tal, wie ist uns egal, wir wollen Schnee und Berge. Ei, Schnee und Berge. Wir rauschen ins Tal, wie ist uns egal, wir wollen Schnee und Berge. John Lennon, a working class hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first, you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Dat was John Lennon met Working Class Hero. Eh, Silver Machine uit 1972. Dit zijn Hawk Kind, Hawk Wind. is de groep Hawkwind. Hawkwind. Eh, met Silver Machine uit 1972. Je luistert nog steeds naar de radio 501 Daverende Donderdag. En dit is donderslag tot 4 uur. Maar we hebben nog wat muziek en nog wat items. Hier hebben we Herman's Hermits met A Wonderful World. En het is een nummer uit 1965. vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! vandaag eten we spaghetti met gerookte kip kaassaus. Een gerecht voor vier personen met een bereidingstijd van ongeveer 15 minuten. We hebben hiervoor de volgende ingrediënten nodig. 400 gram spaghetti, 1,5 pak diepvriesdoperwten fijn en dit zijn pakken van 450 gram. 2 tenen knoflook, 1 ui, 1 eetlepel olijfolie, 200 gram gerookte kipfiletreepjes en 1 zakje kaassaus. En dat is een zakje van ongeveer 46 gram. Dit gerecht gaan we als volgt bereiden. De spaghetti bereiden we volgens de aanwijzingen op de verpakking. De laatste 5 minuten koken we de dopertjes mee. De knoflook en de ui pellen en fijn snijden. We verhitten de olie in een koekpan en we bakken hierin ongeveer 3 minuten de knoflook, de ui en de kip. We bereiden de kaassaus volgens de aanwijzingen op de verpakking. En als je geen kaassaus uh, kant-en-klaar wil kopen, dan kan je het ook helemaal zelf maken met geraste kaas en dergelijke. Maar dan moet je dan maar even in je eigen eh, receptenboek nakijken. De spaghetti en de doppetjes mengen we met de kipreepjes, de knoflook, de ui en de kaassaus. Dan voegen we naar smaak zout en peper toe. Als laatste verdelen we dit over vier diepe borden. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars?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 is! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Dit is Radio 501. Is Radio 501. shoulders a fortune they do conceal everything they're afraid to show. Ga er maar voor zitten, pen en papier bij de hand. Hier komt de agenda. Vanavond 29 december in café Felix II in Hilversum spelen de Veldman Brothers. Op vrijdag 30 december, en dat is morgen dus, speelt Mr. Boogie Woogie in het speelhuis in Helmond. Op zaterdag 31 december, en dat is oudjaarsavond, kun je naar Chasing Alistair in Artishock in Soest. Op nieuwjaarsdag 1 januari 2012 kun je naar een optreden van Blues Motel in Café Miles in Amersfoort. En voor de luisteraars in Zeeland heb ik ook een agendapunt. Op dinsdag 3 januari 2012 treedt Champagne Charlie op in de Mug in Mildenburg. Op 21 januari zijn de Hills of Harlem te zien in de boerderij in Zoetermeer. Sir Randall met het Inspiration Orchestra treedt op 4 januari op in de Melkweg de Max in Amsterdam en de aanvang is 8 uur. Nog even aandacht voor het KWF, het Koninklijk Wilhelmina eh, Fonds en dat is voor de strijd tegen kanker. Er zijn voor het KWF concerten op 14 en 27 eh, februari met Jan Smit. Dan treedt hij op in het Circus Theater in Scheveningen en concerten voor de KWF op 13 en 28 februari met Nick en Simon. En zij spelen ook in het Circus Theater in Scheveningen. Kaarten vanaf 15 euro en VIP-kaarten zijn beperkt verkrijgbaar. Meer informatie kun je vinden op www.kwf4life.ntk.nl Op 6 januari treedt Welen op in de Schouwbergenpark in samenwerking met Manifesto. De zaal is open om half negen en dat is allemaal in Horen. Op 19 januari speelt Tim Knol solo in de Harmonie in Edam. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 29 december. En als je agendetips hebt voor de periode na 5 januari, mail die informatie naar rvd.accessforall.nl. Ook kleinere optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu naar de laatste plaat van donderslag. Ik heb ze al genoemd. Ze spelen vanavond in Café Felix II in Hilversum. Hier zijn de Veldman Brothers met Killing Floor. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja bijna aan het eind van de allerlaatste donderslag die ik voor jullie heb gemaakt in 2011. Om 4 uur schakelen we over naar mijn collega's in Studio de En dat is de centrale studio van Radio 501. En daar zitten we alweer een, bijna een jaar. Vanuit deze studio gaat de Radio 501 Daverende Donderdag verder tot middernacht. En zoals wij altijd zeggen, spookuur. Ik ben te bereiken op e-mailadres rvd501.accessforall.nl en je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD501. En Radio 501 kun je ook vinden op Facebook, Twitter en Hives. En je kunt Radio 501 ook mailen. Eh, stuur je e-mail dan naar studioradio Nu voor de laatste keer dit jaar de bekende dankpraat. Rob bedankt voor je fabuleuze platenkeuze. Theofried, bedankt voor jouw BlaBlaBlog en pas op met smaakvolle rubbers. En mijn redactieteam Hein, Anna, Fred en Jan bedankt. En het Radio 501 team bedankt. En jullie thuis allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgend jaar weer met een nieuw donderslag. Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. En dan sluit ik weer af met een horkjantje. Met een kerstmuts op, met kerstballen aan zijn oren en oordoppen in was Hork Jan in de supermarkt op zoek naar de oliebollenmix.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 believe